uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In het palan in Teheran heeft een man schoten gelost. Iraanse media melden dat een bewaker om het leven is gekomen. De schutter zou daarna zijn weggerend. Er zijn ook berichten dat de schietpartij nog aan de gang is... en dat mensen worden gegijzeld. Ook bij het mausoleum van Ayatollah Khomeini in Teheran... zou door twee mensen zijn geschoten. Een aantal mensen zou daarbij gewond zijn geraakt. Een van de schutters zou zichzelf hebben opgeblazen. Een grote bankovername in Spanje, Banco Santander, neemt Banco Popular over voor het symbolische bedrag van 1 euro. Banco Popular heeft een schuld van 36 miljard euro en was daarom dringend op zoek naar een koper. Banco Santander wordt door de overname in één keer de grootste bank van Spanje. Ze steken 7 miljard euro in het project. Turkije heeft de voorzitter van de Turkse afdeling van Amnesty International opgepakt... samen met 22 andere advocaten. Amnesty-directeur Taner Kilic en zijn collega's zouden banden hebben met de Gulen-beweging. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor de mislukte staatsgreep van vorig jaar. Amnesty eist dat de voorzitter onmiddellijk wordt vrijgelaten... omdat er geen bewijs zou zijn voor betrokkenheid bij misdrijven. Uit het huis van een vrouw van 95 uit Doornenburg in Gelderland is 60.000 euro gestolen. Het geld lag verstopt in een kruipruimte blijkt nu te zijn verdwenen. Het bedrag stond eerst op een bankrekening, maar omdat ze er nauwelijks rente over kreeg en wel belasting moest betalen, besloten de kinderen het geld van de bank te halen. De verzekering wil maar een klein deel van de gestolen 60.000 euro vergoeden. Het weer, eerst nog veel wind, aan zee stormachtig. Later trekt de bewolking en regen naar het noordoosten weg. In het zuiden blijft het vaker droog. 15 tot 19 graden wordt het vanmiddag. Morgen wat warmer dan 20 tot 25 graden.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 Op eh, de A12 richting Den Haag heb je nu 10 minuten vertraging. Dat is een van de, de grootste knelpunten. Tussen Zevenhuizen en Zoetermeer staat 8 kilometer file. Ze waren daar bezig met bergingswerk, maar de weg is weer vrij.